Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door BAV For You. Het BAV Opleiding Instituut. Goedemorgen deze morgen. Nederland ontwaakt. De zon schijnt, de haan kraait, de koffie loopt door, de broodjes zijn warm, het eitje gekookt. Dus het ontbijt is met gouden vingers bereid. Ja, jongen, na een zwarte nacht wilt u in het ochtendgloren Rogier van Diesveldoren. Goedemorgen dame, hoe vind je dat ik eruit zie vandaag? Ja, ik vind je wel netjes, maar ik vind je niet... Ja, netjes. Echt. ook niet echt netjes en ook weer niet echt mooi. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij de ochtendshow van Radio 501. Ik ben er eh, vandaag tot 10 uur met eh, heerlijke ochtendmuziek en ik hoop eh, jullie een beetje wakker te maken en eh, te verleiden tot een kopje koffie zometeen. En natuurlijk de ochtendkrant met, eh, met het ochtendnieuws. Dat ligt ook weer op de deurmat. Zeker alweer een uur. Dus ga er gebruik van maken tijdens het luisteren naar Radio 501. We zijn drie jaar onderweg. We vieren vandaag het drie jaar bestaan. En dat doen we met 60 uur radio rond de klok. Het het is alweer daglicht en het uh, gloort alweer de ochtend. Ik zie het hier al weer gebeuren. De vogels floten al. Ik zag de vrachtwagens alweer uh, langs de weg met eh, allemaal voorraden voor supermarkten. Dus het gaat weer een hele leuke zaterdag worden, ook hier bij Radio 501. En eh, leuke programma's natuurlijk. Maar ik mag eh, vanmorgen de ochtendshow doen. Het ontbijt gebeuren. En dat gaan we natuurlijk doen met veel muziek. En een van de eerste platen die ik gekozen heb in mijn playlist is van de Eagles. En het heet Tequila Sunrise. another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired hand, working on the dreams he planned to try. The days go by. every night when the sun goes down. Just another lonely boy in town. she's out running round. She wasn't just another woman, and I could. down to dealing friends. It never another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. more Bestbroek Westbroek met Ik heb geen zin om op te staan. Hier op Radio 501 in het ochtendgloren. Goedemorgen voor als je net ingeschakeld bent. En we gaan met een noodgang naar de koffiemachine. Ik eh, ga er nu eentje drinken en ik neem aan jullie ook. Pak de ochtendkrant erbij en we gaan nu een lekker bakje doen. Wat een grote mok. drinken met suiker of melk Het maakt niet uit, koffie is goed voor elk Ochtends vroeg of s'avonds laat Een bakje bleu, zorgt dat het goed met je gaat Sommige vragen duurt er koekje bij Lekker. Mij maakt de combi met de peuk wel blij Drink het alleen of met elkaar De verse leuk staat altijd voor je klaar Oeh, oeh, oeh. Ah, lekker bakkie Goedemorgen Ik ben nog niet eens uit mijn bed Of ik heb mijn eerste bakje slobber al gezet Je hebt ook cappuccino of café, Zolang je mij niet vraagt Heb je ook een kopje thee? Ben je nou helemaal van de pot gerukt? Cafeïnevrij is mij nog nooit gelukt Zijn je filters op, dan heb je een probleem Maar kom maar bij me langs, want ik heb er nog wel een Ah, lekker bakkie vanochtend enkele regen, hagel en onweersbuien. Vanmiddag trekken de buien weg, maar het blijft bewolkt. Het wordt 16 graden in Zeeland tot 26 in Groningen. Yeah! Daar zijn ze dan, de huisband van Donderslag. De Beatles, Paul George eh, en Ringo en John. Eh, ze spelen uh, She's a Woman. Roger McQueen en Galaxico die hebben gezongen One More Cup of Coffee. Your eyes are like two jewels in the sky. Your back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. daddy, he's an outlaw and a wanderer by trade. He'll teach you how to pick and choose and how to grow the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. sees a future like your mama and yourself. You've never learned to read or write, there's no books upon your shelf. And your pleasure knows no limits, your voice is like a meadowlark. But your heart is like an ocean, mysterious and dark. momenteel naar het ochtendgloren hier bij Radio 501. En het staat helemaal een beetje in het kader van het opstaan. Lekker wakker worden, opstaan, een bakje doen, de klanten erbij en dan straks genieten van de boodschappen. Dit is Stolen Martin, Wake Up. Wake up! Hey son, this is your time. Fluitend wakker? Job. De droge koekjes, oftewel de trucker en keks. En het nummer heet Deze Ochtend. In het ochtendgloren op Radio 501. Mijn naam is Rogier van Diesveld. En ik ben er tot 10 uur. Blijf er lekker bij. Train van China eh, Eastern Deze lekkere ochtend. Het is jammer, ik heb de eh, zon nog niet zien doorkomen. En dat hoort toch wel een beetje bij het ochtendgloren. Maar ja, zonder zon kunnen we natuurlijk ook ochtendradio maken. Dan maak het gewoon zonnig op de radio, op jouw radio 501. Dit kennen jullie allemaal. Dit is Simply Red met Sunrise. Goedemorgen, een nieuw begin. Gooi de ramen lekker open, zuig je longen maar eens vol. Goedemorgen, maak je blij van zin. Dit is Radio 5 Is Radio Goedemorgen Carla, dit is Bob Seger, Brand New Morning. It's a brand new morning. brand new day. It's a brand new chance to make it all work out some way. Right the wrongs within the songs of yesterday. And hey, get a brand new feeling. Get a brand new smile. Do some brand new things you just might see after a while life takes on a shiny brand new style. And it's just as warm for you as it is for everyone. Don't just walk It's just as warm for you as it is for everyone. Don't just walk, come on, get it on, get on the run. It's a brand new morning, ooh, it's a brand new day. Bob Seger, brand new day, brand new morning. Dusty Springfield hebben we ook. Die heeft het over breakfast in bed. Denk om het beschuit. Maar eentje? Wat een rustig dagje. wat, wat gebeurt er hier? Mag ik even kijken? Nee. nee jij moet ook op je beurt wachten. Nou, nou, eh, ik moet op je beurt wachten. Wie er nog een cappuccino? Ja? die ziet er heerlijk uit. Mevrouw, wilt u nog een wiener melange? Hoi. Lekker bakje koffie. Nee, we willen diep op. Ik heb de lekkerste koffie van Nederland binnen staan, net nou, vers. Nou, en, uh, luister, jullie houden toch wel van een goed gesprek? Gezellig, hè? Ouderwets. Zo maakte mijn grootmoeders altijd, hè? Lekker, hè? Dat is genieten, dat is genieten. Lekker met elkaar praten. Super, hè? Heeft u geen... Eh, kijk! Wacht even, super. Even pakken. Hé, hey, hey, kom hier! Hé, ah! hey, kijk hoor! voor you and me. C'est la vie, zo is het leven. De Rolling Stones Waiting on a Friend, speciaal voor Bert. Goedemorgen Bert. Stones Waiting on a Friend. Op deze zaterdagochtend. En als ik naar buiten kijk, dan zie ik al dat de zon begint te schijnen. Ik zou zeggen, kom onder die dekens vandaan. Trek je kop eventjes recht. Alle plooien eruit. Ontbijten en dan op weg. Dan gaan we nu even in de tussentijd luisteren naar de Spice Girls met Too Much. drie jaar. En We Cook With Fire die stuurde ons een mail per mp3. Dit is Cat Stevens, Morning Has Broken.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 Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.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 En dit is We Cook It Fire, nummer 1, Silent Industry. struggle through. Talk about the things you share and not the burdens you bear, and they love you. No, you should know. Believe it or go. Cause we are the science industry.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 Don't shut your eyes to me. I wanna make you see our destiny. How it's supposed to be. misfit. dan is over vijf jaar 20% van onze kinderen te dik. En als u dat niet wilt, moet u vaker nee zeggen. Denk niet te licht over overgewicht. Zeg vaker nee.nl Dit is een commercial van Sieren. De officiële kick-off van Radio 501 was in maart 2009. 156 platen voor je hoofd verder is jouw Radio 501 niet meer weg te denken van het internet. Tal van onbekende en opkomende talenten hebben Radio 501 als springplank gezien naar nationaal succes. Radio 501 bestaat drie jaar en dat moet gevierd worden. Op 30, 31 maart en 1 april is het feest. Met 59 uur live radio van vrijdagmiddag tot zondagavond. Hoera, we bestaan drie jaar. 30, 31 maart en 1 april. Zorg dat je er niets van mist. Als directeur vind ik het belangrijk om verantwoord te ondernemen. Dus ik schrok wel even toen ik in de kantine van mijn eigen bedrijf goedkoop vlees aantrof van dieren uit de vee-industrie.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 Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Geef op Giro 3534. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Lang zal je lang zal je lang zal je in de gloria, in de gloria. is Radio 501. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Goedemorgen. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. The night was so lovely, but soon it went by. You're still in my arms, dear, although you were shy. Hello, goedemorgen na zwarte nacht wilt u in het ochtendgloren Rogier van Diesveldoren. Hè, nou wordt het toch nog gezellig. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Tijd om op te staan. Hey! Voor je het weet ben je 65. Weet je wat we doen? Nee! We beginnen gewoon helemaal weer opnieuw. Ja, en dat doen we dit uur met Trigger Finger. Eh, live, nee, Follow Rivers. Live at Giel van 3FM. Een nummer 1 eh, notering op dit moment en volgens mij al dubbel goud. can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? Be my only. Never. waiting for you. You, my river running high. Dit is niet wat je wilt, wordt er een traan aan verspild. crisis gedonder en je hoopt op een wonder. Zo wil je niet leven, je excuseert je te vaak. Je hypotheek is te hoog, je buurvrouw is een draak. Alles lijkt een herhaling, een slechte vertaling om maar te zwijgen over boekenprijzen voor een pond paling. Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan even kijken. Oh, oh, oh, ben ik vrouw zeurt aan mijn kop met gelullig gezeik. Ik denk bleur nou eens op, maar ze heeft ook gelijk. Ik ben te lui en te lomp en mijn mond is te groot. Mijn daden te klein voor alles wat ik beloof. Ze heeft mijn koffers gepakt, ze staan al klaar op de stoep. Nu kun je gaan, klootzak, dat is wat ze roept. ben ik jou liever kwijt dan rijk. Adios. En eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rijk. De Marcel. Eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rijk. Daar hoor Je hoorde Lange Frans en de drieërs uit eh, Volendam. Wat een gezeik. Niets dan gezeik heet het. Ehm, ja, deze ochtend gloren uh, eh, we aan het doorkomen tot 10 uur. Eh, de zon is weer even weg, maar ja, misschien komt hij nog een beetje terug. Stevie Ray Vaughan en Double Trouble, die hebben het over Texas Flood. Dat gaat over een overstroming in Texas. Nou, dat is iets wat je niet wil hebben in de ochtendgloren. Stevie Ray Vaughan, niet meer onder ons, maar wel hele mooie muziek achtergelaten. Texas Flood. En de Down Under. Flash en de Pen. En ik weet niet wie er met de trein moet vandaag, maar zij staan te wachten op de trein. En daar zingen ze over en dat heet Waiting for a Train. word how some people stare, not even how you do. What's that, mister? Nah, nah. namens onze server die je nu hoort. dus Jack Johnson. Het nummer heet Millman en je luistert nog steeds naar Radio 5 Lijn met het Ochtendgloren. Mijn naam is Rogier van Diesveld. Ik ben er tot 10 uur. Well, he's not necessarily trying to say that he minds it, but someone plays you tricks and that key. And he's not necessarily trying to say God can't be trusted, yeah, but someone plays you for tricks on that key. And certain situations scream for deviations, but somehow we always get stuck in the middle of this and that. And man, he should try less. Every time is rejected, man, he loses affection. But don't we all, don't we just gotta give a little time? Maybe give up friend a call instead of making him confused. What a terrible thing for you to do. What an awful thing for you to say what a terrible thing for you to relay. Well, I know some people that got a little less than nothing, ever, still find some to spare. And other people got more than they could use, but they don't share. And some people got problems, man, they got awful complications. Other people got perfect situations with no provocation. But don't we all, don't we just gotta give a little time? Maybe give a friend a call instead of making him confused. Oh, what a terrible thing for you to do. Oh, what an awful thing for you to say what a terrible thing for you confused. What a terrible thing for you to do. What an awful thing for you to say. What a terrible thing for you to relay. jammer dat jij geen koffie lust. Nee. Het is mokka, jongen. Het is net of er een engeltje zo over je tong fietst. Het zou toch gebeuren dat je wakker wordt in een vreemde wereld. Ja, dat kan gebeuren. De dijk heeft het erover. Moet hebben geslapen, moet hebben gewandeld In een droom dat ik sliep en alles was simpel En iedereen aardig Moet hebben geslapen, tot iemand me riep Opstaan en we zijn nog steeds bij u. En in de keuken wordt hier al koffie gezet. En er zijn nog een paar die eh, aan de nachtdienst eh, zijn, eh, ja, hoe noem je dat? Die hebben de nachtdienst ontlopen, die liggen boven nog op bed. Die zijn nu ook wakker, komen zo naar de koffie. En dit is Lucretia. Koffie in de morgen. Ik draai me nog eens om gewassen lakens, zoetig en vertrouwd, mengen zich met zonlicht en de geur van koffie in de morgen. Koffie in de morgen, de spiegel spiegelt trouw, het water koelt zichzelf en dan ontwaken en de geur. Mijn bakkie komt er zo aan. Ze zijn druk aan het zetten. Ik hoor de koffiemolen al eh, ratelen. I am pleased to report. I really only changed a bit. Now I'm learning to close. all they gotta do is strip. Shakespeare, I've seen his movies too. Not that far an amateur is my professional view, and as you can gather from that, I didn't do too well at school. The only thing I ever learned was how to be allergic to rules. I feel I ought to tell you that my doctor isn't well when he's on for a checkup. He began to check himself. Felt an itch in several places, and as he began to scratch, came an inner rash. Now out in Scandinavia, girls really do have fun. Even those without blonde hair are not to be outdone. While on a visit last year, I must have dated two or three. I found Lady Game allergic to me. reason. And as he began to scratch, I just had to dash. Now you might pose the question, like what excuse is that? How can you be allergic to an allergy you've had? Well, let me tell you this straight. When of the ripe old age of ten, my parents they were so surprised. Should have seen the look that's in their eyes when I became allergic to them. And the moral of this tale, if you end up in a jail, all you need to unwind is a little time. Dat was Gilbert O'Sullivan, de Allergic Song. En Mark meldde mij net dat hij aan de kipsoep zit. Nou, dat vind ik nog wel erg vroeg op dit moment. Ik uh, krijg net de vraag, wat wil je in je koffie? Nou, ik ga luisteren naar G-Love en Jack Johnson met Rainbow en ik ga koffie drinken. Well, I woke up this morning, a rainbow filled the sky. Yes, I woke up this morning, a rainbow filled the sky. that was God telling me everything's gonna be alright. We're so long good friends. When will we meet again? I said so long good friends. When will again. Well, I don't know, I don't know. But I guess I'ma see you then. Oh, I'll see you, man. like my own guitar now. Move on down. this morning, a rainbow filled the sky. that was God telling me everything, everything is gonna be alright. Everything's gonna be alright. Eh, we hebben hier Supertramp eh, op de draaitafel. En dat is een eh, mooie klassieker, The Long Way Home. En ehm, ik krijg de nodige verzoekjes binnen. Die ga ik straks eventjes doen na dit nummer. Eerst maar even Supertramp. En dan kan ik mijn koffie even drinken. Goedemorgen. Ja, we zijn er bijna alweer doorheen. Het is kwart voor tien. Nog een kwartiertje tot tien uur ben ik bij jullie met het ochtendgloren.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 Straks om 10 uur komt Ariadne en die gaat de boel eens even lekker wakker schudden. Met haar ochtendprogramma Lekker Wakker Worden met Ariadne. Maar dat straks om 10 uur. Nu Mick Taylor, bekend van de Rolling Stones en hij heeft ook ooit gespeeld bij John Mayall en de Blues Breakers. En later natuurlijk veel solo werk gedaan. En ook een paar keer weer een gastoptreden met John Mayall. In een, een nieuwe samenstelling van de Blues Breakers. Maar dat was maar tijdelijk. Ja, wie heeft er nou geen blues in de ochtend? I got blues in the morning I got blues on my mind. But if it wasn't for bad luck and trouble, I'd have nothing. Nothing, nothing, nothing. I'd have almost nothing on. time in the city. All the girls look so pretty. I feel so high, I could almost reach the sky. I got nothing, nothing, nothing, nothing. I've got almost nothing on my morgenochtend weer om 8 uur tot 10 uur met een nieuwe Ochtendgloren. Geniet straks van de show van Ariadne om 10 uur. Ja, goeieover, dit is met Pierre van Hoek. Goeiedag. Loeserie, eh, ik heb eh, drie weken geleden heb ik tien pakken koffie geholpen, Dat kan. Ja, maar ik lust goud zijn de koffie. Lust je zelf geen koffie? Nee. Dat is vervelend. Ja, wie lossen we dat op? Uh, ja, heeft hij de kassenbon nog? Want wij mogen ah. zonder kassenbon mogen wij niks terugnemen. Nou, nee, dat heb ik niet meer. Dat, oh. Nee, ja, nee, dan hou het op, want wij moeten de kassenbon mee terugsturen naar het hoofdkantoor. Ja, maar dan ga je toch wel even kennen zeggen, of niet? Nou, ja, maar we hoeven toch niet tegen iedereen te zeggen dat ze de bon mee moeten nemen. Dat is toch vanzelfsprekend? Nee, dat begrijp ik wel, maar dat ik geen koffielust. lust. En toen zit ik hier met die een pakken koffie opgescheept. Ja, maar ik weet toch niet dat ik geen koffielust Ja, maar dan had je wat toch gewoon even kunnen zeggen? oh, dat ik even... geen koffielust. Ja, dan had je me even kunnen waarschuwen voordat ik nog boete liep. En nu weet ik niet wat ik er met aan moet. Dan ligt hij maar in de weg. Ja, maar ja, daar kan ik eh, verder niks aan doen. Ja, maar waarom, waarom, waarom, waarom verkup je aan mij? Ja, <laughs> ik weet het niet. Ik kan toch niet iedereen vragen of ze alles lusten wat ze in de kast in zijn eh, mandje hebben. Oh. Huh? Oh. Ja? Ja, en hoe? Ja, als u geen kassenbon hebt, kan ik helaas niks terugnemen. Ik drink nooit koffie. Ja, nee, daar kan ik helaas niks aan doen, meneer. Nou, ik drink echt nooit koffie. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, meneer. Ook de, de komende morgen niet. En, ja, dit jaar zit het er zeker niet in. Ja, nee, maar dan kunnen wij als zonder koffie. Ik vind het vettig. Ja, nee, maar dan kunnen wij... Dat en zo eh, geen, eh, geen smaak, hè? Hoe vettig is dat? Heb ik niks met, koffie. Ja, nee, maar daar kan ik helaas niks aan doen, meneer. Die en pak heb ik hier liggen. Ja, maar daar kan ik niks aan doen, meneer. Dus ja, ik heb nou heel vaak al gezegd, als je geen kassenbon heeft, kunnen wij daar helaas niks mee doen. Ja, maar je hebt ik me wel verkocht. Ja, daar kan ik niks aan doen, meneer. Dat ik het u verkocht heb, maar eh, als u het niet lust, ja, daar kan ik helaas niks aan doen. Zonder vind... kassenbon nemen wij niks terug. Vind jij, vind jij koffie lekker? Of ik koffie lekker vind? Ja. Nou, ik heb liever thee, maar... Uh... Ja, <laughs> ja, dat maakt het niet Het is er ook vettig? Ja, maar wij nemen het hele avond niet terug. En dan heb ik nog vaak genoeg gezegd, sorry, maar eh, ik ga er aan niet ik vind, ik, ik, vind het maar raar. Ik heb hier tien pakken liggen, ik, ik, lus het niet en, en, Ja, sorry, maar daar kan ik helaas niks aan doen. Oh. Meer, fijne avond. Ja, maar wat moet ik nu doen? Wat ja, dat weet ik niet, meneer. Misschien dat je het aan eh, uw buurvrouw kan geven of zo, dat weet oh, ja, dat, ja. ja? ja, dat, is misschien een idee. <laughs> Oké, dag, fijne avond. Tien pakken heb ik hier liggen. Live vanuit de binnenstad van Horen is Radio 501. It's the